Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental na de aardbeving in Myanmar is volgens de staatstelevisie daar gestegen naar bijna 2900. De noodhulp komt nog steeds moeilijk op gang door de burgeroorlog in Myanmar. Een grote verzetsgroep legt tijdelijk de wapens neer... zodat het veiliger is voor internationale hulpverleners. Maar het leger is aan de macht in Myanmar... en de militairen denken er anders over, zegt correspondent Mustafa Margadi. Het leger heeft na een paar uur na de aardbeving alweer luchtaanvallen uitgevoerd... en eh, zou volgens de laatste berichten nog meer aanvallen hebben uitgevoerd... onder meer vlakbij Sagaing. Dat is de zwaarst getroffen plaats van eh, de aardbeving... Maar het is een verzetsbolwerk. Uh, en het lijkt erop dat het leger gebruik wil maken van de chaos en de verliezen van verzetsgroepen tijdens de aardbeving... om ze nog, ja, om het makkelijk te zeggen, een trap na te geven. Over een kwartiertje gaat de Tweede Kamer weer verder met Lintjesgate... de weigering van minister Faber om haar handtekening te zetten... voor de koninklijke onderscheidingen van vijf vrijwilligers... die zich hebben ingezet voor vluchtelingen. Premier Schoof en minister Uitermark zijn wel akkoord... terwijl het eigenlijk de bedoeling is dat het kabinet naar buiten toe een eenheid is. Een flinke tegenvaller voor president Trump en Elon Musk. Inwoners van Wisconsin mochten een nieuwe rechter kiezen. Correspondent Sjoerd en Daas legt uit waarom dat een belangrijk moment is. Het heeft er vooral mee te maken dat Wisconsin een swing state is. Hij is niet blauw eh, van de democraten. Hij is niet rood eh, van de republikeinen. Eh, het kan beide kanten op. dus je kunt het ook een beetje referendum noemen... zoals sommige mensen dat doen hier voor Trump en Musk. Of tegen hen, zo gezegd. Musk heeft daarom veel geld in de campagne gepompt... maar dat heeft niet gewerkt. De verkiezing is gewonnen door een rechter uit het andere kamp. En de hele nacht is er in Leiden gewerkt aan een dijk die op doorbreken stond. Gisteren verzakte ineens een deel van de oever van het Valkenburgse meer. Met big bags vol zand en stenen is er een soort van nieuwe dam gebouwd, zegt de dijkgraaf. We weten niet zeker of we het nu helemaal zeker stabiel hebben. Maar het is niet verder afgekalfd of niet verder weggezakt. We hebben vannacht ook een paar rondes gelopen, eh, meetpunten eh, ook neergezet daar. En het lijkt nu gestabiliseerd krijg je het weer nog opnieuw een prima lentedag...